Sit van der Linde met het NOS Journaal. Mensen die werken aan het afhandelen van de aardbevingsschade in Groningen... zijn gefrustreerd over hoe traag dat allemaal gaat... blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers van gemeenten, ministeries en instanties... noemen de manier waarop ze hun werk moeten doen gekmakend. Ze klagen over veel instanties met verschillende belangen... die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek. De geïnterviewden zeggen dat het belang van de gedupeerde Groninger niet voorop staat. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. Dat schrijven de experts in hun meest recente advies aan het kabinet. De situatie is kwetsbaar, zegt het OMT. De verspreiding van de Britse variant lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Aan wat voor maatregelen het OMT denkt wordt in het advies niet vermeld. De Nederlandse militair die gewond raakte bij een schietoefening in Afghanistan... is door een collega-militair in zijn arm geschoten, schrijft het AD. Het incident op kamp Marmal in het noorden van Afghanistan gebeurde eergisteren. De militair is geopereerd in het veldhospitaal van het kamp. Volgens het ministerie van Defensie wordt hij voor verdere zorg naar Nederland overgebracht. Zijn toestand is stabiel. Het invoeren van een avondklok in Nederland is voor het kabinet nog steeds een serieuze optie. Maar er is meer overleg nodig voordat zo'n maatregel ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zeggen Haagse bronnen. Het kabinet overweegt een avondklok tussen 8 uur s avonds en 4 uur s ochtends. Het weer nog. Brede opklaringen vannacht. In het oosten kan wat nevel ontstaan. De minima liggen daar net boven het vriespunt. Elders in het land wordt het 2 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog.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 Gonna set the roof on fire, gonna burn this mother down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before.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 Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera el dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motor para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.